vliegtuigmotoren terug die in de jaren 80 en 90 werden uitgeleend aan musea en scholen. gebeurt nadat bij een motor van een F-104 e Starfighter straling was gemeten. Dit type motor bleek na onderzoek ook asbest te bevatten. Defensie verwacht dat er geen gevolgen zijn voor de gezondheid, maar neemt het zekere voor het onzekere. In onder meer Amsterdam en Den Haag is voor daklozen de winterregeling ingegaan. Dat betekent dat meer daklozen de nacht kunnen doorbrengen bij het leger des Heils. Ook hoeven ze zich niet meer te legitimeren om een bed te krijgen. In Amsterdam zijn 80 extra bedden neergezet en in Den Haag 20. Ook in andere plaatsen heeft het leger des de capaciteit uitgebreid. Het aantal bedden is gestegen van 470 tot 700. Op Java is een tweede vulkaan uitgebarsten. Na de Merapi stoot nu de vulkaan Bromo hete as de lucht in. Volgens de Indonesische autoriteiten vormt deze vulkaan geen gevaar voor omwonenden. Eerder deze week waren dorpelingen en toeristen al gewaarschuwd om uit de buurt te blijven. De bromo barst gemiddeld eens per jaar uit, maar het is lang geleden dat er hete as naar buiten kwam. Een Indonesische vulkanoloog zegt dat de aswolk meer dan 500 meter de lucht in ging. De bromo ligt zo'n 275 kilometer ten oosten van de Merapi. Bij de recente uitbarsting van die vulkaan kwamen meer dan 300 mensen om het leven. Op het EK Korte Baan Zwemmen hebben de Nederlandse estafettezwemsters hun titel op de 4x50 meter vrije slag geprolongeerd. Inge Dekker, Femke Heemskerk, Hinkeli Schreuder en Ranomi Kromowidjojo hielden de concurrentie ruim achter zich. En bezorgde Nederland in Eindhoven zo het derde goud. Eerder was er al goud op individuele nummers voor Ranomi Kromowidjojo op de 100 meter vrij en Inge Dekker op de 50 meter vlinderslag. Dan het weer in Zeeland en op de Wadden nog kans op hagel of sneeuw. Temperatuur zakt snel onder het vriespunt.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 En u hoorde Fine and Mellow met een bezetting van Rudy Braff op trompet, Sam Margulis op tenorsax, Kenny Kersey op piano, Milt Hinton op bass, Bobby Donaldson op drums. En de opname stamt uit 1954. Ja, luisteraars, we hebben een, uh, een nummer dat is bestemd voor eh, de eigenaar van eh, het gastvrije hotel hier, Hotel Hoogland. En ik zou zeggen, laten we ervan genieten. Dat is eh, het nummer I'm in Heaven. Heaven, I'm in heaven. and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven and the kids that hung around me through the weeks seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my own about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak I seem to find the happiness I seek When we out together Dancing cheek to cheek Take it, Ella, swing it Heaven we Mr. Wine, come get the band. Yes, it's time for celebrating. Right this way, your table's waiting. No use permitting some prophet of doom. Wipe all your smiles away. Life is a cabaret, eh, oh chum. So come to the cabaret. Mr. to wine. Oh, come hear that band. It's time for celebrating. Right this way, your table's waiting. No, start by admitting. Credit to you. Yes, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. Only the cabaret So come to the Louis Armstrong en daarvoor Elva Gerald.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 En het werd gespeeld door Art Farmer op de trompet. Benny Colson op tenorsax, Chris Fuller op trombon. McCoy Tyner op de piano, Edison Farmer op de bass en Les Humphrey op de drums. Het is een opname in 1960 gemaakt. Ik ga naar Engeland toe, want er zit een Engelsman hier aan de bar. En die heeft het over allerlei talen die gesproken worden. En woorden die in French en in English worden gesproken. En dan heb ik het over Harry Perry. En misschien ken hij, ken hij wel Harry Perry. Het was een man die eh, eigenlijk de muziek van Benny Goodman eh, eh, tot zich nam. En in, vooral in de oorlogsjaren grote furoren maakte. het is een bepaalde stijl die heel prettig en romantisch aandoet. En hij heeft een vocalist erbij. Dat is Rita Marlowe. En samen gaan ze het nummer brengen. Harry Perry en Rita Marlowe. Blues Around My Bed. I woke up this morning, found my loving man had fled. Didn't say goodbye. Dirty dog. That is why I sit and sigh. Left without a warning, now my happiness is dead, and I shake with fright with the common of the night. On my lonely pillow, heavy lies my head, cause my man's gone and left me with the blues around my bed, crying, Lordy, Lordy, I wish that I was dead. deep shadows haunt me, God the blues around my bed. I'm a weeping willow, many tears I've shed since my man went and left me with the blues around my bed. Sighing, mercy, mercy because I'm so afraid. Deep shadows haunt me, Got the blues around. me. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan. Elle me raconte, elle te raconte, comme autrefois, de jolis contes. Au jour passé, je vous revois. Un rendez-vous, mmh, une musique, musique. des yeux rêveurs, tout un roman, tout un roman d'amour poétique mais il m'entend. Quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille échos, la midinette fait sa dinette au bistrot, la pipelette lit ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte. Il grince un peu pour dire bonjour. Bonjour. Alors Te v'là de retour Mais il m'entend. Mais oui, madame c'est là, c'est là, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme. Toute ma flamme, tout, mon bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux. J'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, et doux. Les tiens, maman, tout un roman d'amour, poétique et ah. pathétique many Content was dat van Patrick Bruel met Charles Ansenavour samen. En eh, ik heb nu in mijn handen een Rosenberg trio live. En eh, dat is niet alleen het Rosenberg trio, maar er is ook Louis van Dijk bij betrokken. En we laten een Frans nummer horen, La Feuille Morte. I blame all the things I feel but can't untied. A change has come over me. I'm powerless to express everything I know, but cannot speak. And if I try my voice will break some Nou, dat was Elvis Costello met Someone Took the Words Away. En daarvoor hadden we een nummer van de Unplugged Surrey van Eric Clapton. En dat was Nobody Knows You When You're Down and Out. En die werd speciaal gedraaid voor alle technici van ZFM. We gaan eh, naar een eh, heerlijke trompetist die al een aantal eh, jaren geleden is overleden. Maar veelvuldig was te vinden in Den Haag tijdens het uh, North Sea Jazz Festival. Ik heb het over Miles Davis en het nummer wat ik ga draaien is But Not For Me. Does yeah. They you. dat met Sunrise. En we gaan nu verder met Jerry Mulligan, Astor Piazzolla met nummer Close Your Eyes en luister.